5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Veel apotheken kampen met een tekort aan de meest gebruikte anticonceptiepil. Dat komt door problemen bij de productie van het medicijn. Als de voorraad in apotheken op is, kan de pil dus niet worden ingekocht. Vrouwen die voor het medicijn komen, kunnen hem dan niet kopen. Naar verwachting is de eerste levering van het medicijn volgende week... maar dat wil niet zeggen dat alle apotheken het voorbehoedsmiddel dan meteen weer kunnen verkopen. Twintig mensen in Italië worden aangeklaagd voor dood door schuld... na het instorten van de snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen vorige maand 43 doden. De mensen die gedagvaard worden door het Openbaar Ministerie in Genua... zijn onder meer topmensen van de Autostrada... de wegbeheerder van de Italiaanse snelwegen. Maar ook een aantal hoge ambtenaren van het ministerie van Transport... krijgen een dagvaarding, want ook de overheid is tekortgeschoten, vindt het OM omdat de controle op de, straat van, de staat van de brug en het onderhoud niet goed gedaan zijn. De telefoon van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis heeft vorige week even aangestaan. Dat meldt de Noorse politie. De 46-jarige cybersecurity-expert werd op 20 augustus voor het laatst gezien tijdens een vakantie in Noorwegen. Nadat de telefoon werd aangezet werden de simkaarten verwijderd en werd er een Duits simkaart in het toestel gedaan. De film Bankier van Verzet wordt de Nederlandse inzending voor de Oscars. Een selectiecommissie heeft hem gekozen uit negen aanmeldingen. Bankier van Verzet vertelt het waargebeurde verhaal van de bankier Walraven van Hal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bedacht hij een manier om het verzet te financieren. De film is genomineerd voor 12 Gouden Kalveren... waaronder die voor Beste Film, Beste Regie en Beste Mannelijke Hoofdrol. Het weer, er is veel bewolking en er vallen verspreid buien... soms met onweer en veel regen in korte tijd. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger.